Mark met het NOS-journaal. In Duitsland zijn mislukt. Even voor middernacht stapte de liberale FDP uit de gesprekken met CDU, CSU en de Groenen. Volgens de FDP was er onvoldoende vertrouwen om te regeren. De andere partijen reageerden verbijsterd. Zo zouden er al op veel moeilijke dossiers compromissen zijn gesloten. De Groenen zeggen dat de FDP al van begin af aan dwarslag. Het is nog niet duidelijk of er nieuwe verkiezingen komen in Duitsland. Het Openbaar Ministerie gaat sneller foto- en filmmateriaal van gezochte verdachten verspreiden. Voortaan mag dat als bijvoorbeeld een nieuw misdrijf kan worden voorkomen, zegt hoofdofficier van Justitie Grijven in de Telegraaf. Volgens hem zal het OM zorgvuldig een afweging, maken over de privacy van de verdachte. Hij voegt er wel aan toe dat het belang van het wegnemen van ernstig en dreigend gevaar voor een burger meestal zwaarder weegt dan de privacy van een verdachte. In het hele land voeren wijkverpleegkundigen vandaag actie tegen de bureaucratie waarmee ze te maken hebben. Ze zeggen dat de werkdruk al hoog is en dat er te veel handelingen moeten worden genoteerd. Naar verwachting doet de helft van alle wijkverpleegkundigen mee aan de actie. In Roermond zijn bij een ongeluk met een spookrijder twee doden gevallen. Het zijn de bestuurders van twee auto's die net buiten de roertunnel frontaal op elkaar botsten. De snelweg A73 was urenlang in beide richtingen afgesloten. Tegen de verwachting in heeft de Zimbabwaanse president Mugabe gisteravond niet zijn aftreden bekendgemaakt. In een lange tv-toespraak sprak hij de cruciale woorden niet uit. Hij zei zelfs dat hij over enkele weken het congres van zijn partij zou voorzitten. Aan het eind sprak de 93-jarige president excuses uit. Sorry, zei hij, ik hoop dat we dit kunnen corrigeren, dit was de verkeerde speech... Of daarvan inderdaad sprake was, is niet duidelijk. Mugabe heeft tot 12 uur vanmiddag gekregen om zelf op te stappen. Daarna lijkt een afzettingsprocedure onvermijdelijk. Het weer vanuit het westen regen. Ook overdag regent het langdurig. Het wordt vanmiddag een graad of 10. En vanavond komen daar nog een paar graden bij. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan inmiddels 25 files, goed voor bijna 100 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen Delft en Dorp. Op de A7 richting Zandam 5 kilometer tussen Hoorn en Purmerend Noord met een kwartier vertraging. En 20 minuten vertraging op de A12 richting Den Haag. Daar staat 5 kilometer tussen Woerden en Reewijk door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht bij Reewijk. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochtend en 3. En verderop in de richting Rotterdam bij Arkel 3 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 in de richting Gouda bij Moordrecht 7 kilometer file met een kwartier vertraging.